start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan een miljard... Drie jaar geleden hebben hackers ingebroken bij het techbedrijf... en gegevens van ruim een miljard mensen gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en wachtwoorden. Yahoo weet niet wie erachter zit. Een paar maanden geleden maakte Yahoo ook al een grote hack bekend. Die was in 2014. Toen werden 500 miljoen accounts gestolen. Net als toen zou er dit keer geen creditcard of bankgegevens zijn gestolen. De SP-fractie in de Tweede Kamer blijft in stad. Dat heeft partijleider Roemer gezegd na afloop van de extra fractievergadering over de anonieme kritiek op zijn leiderschap. In het Algemeen Dagblad klaagden enkele SP-kamerleden vanochtend anoniem over Roemer. Die noemde de anonieme kritiek eerder buitengewoon laf. De vergadering heeft niet duidelijk gemaakt wie er met de krant heeft gepraat. Volgens Roemer gaat de fractie als één man verder. Een leider van de rebellen in Aleppo heeft gezegd dat het bestand met de Syrische regering alsnog ingaat. En dat rebellen en burgers morgenochtend volgens plan kunnen worden geëvacueerd. Bronnen bij het Syrische regeringsleger bevestigen dat. De evacuees worden met bussen naar de provincie Idlib gebracht. Die is nog in handen van de rebellen. De gemeente Weert gaat de overlast door criminele asielzoekers aanpakken met behulp van de voetbalwet. De gemeente is het zat dat een groep van zo'n 20 Noord-Afrikanen voortdurend problemen veroorzaakt in het AZC, maar ook in de stad en de regio. Door het inzetten van de voetbalwet kan de burgemeester van Weert maatregelen nemen als een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod of een meldingsplicht. De overlastveroorzakers moeten eigenlijk terug naar Duitsland waar ze eerst asiel hebben aangevraagd. Het weer in het noorden bewolkt. In de loop van de nacht kan er mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen begint de dag lokaal met mist, die in de loop van de ochtend oplost. De zon breekt dan door en het is middags vrij zacht bij een graad of 9.